全拼凑。 gouden koren lag een vrolijk paar. Een fluisterend in haar oren zei toen tegen haar: Zeg maar, hier moet je zeggen, voelen met die vrouwen jatten. Wat zou het nog zijn? En ik voel zo zoiets lekker zo. En het doet me geen pijn. Het doet geen pijn.